Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland heeft tientallen miljarden uitgespaard... door structureel te weinig aan defensie te besteden. Volgens het The Hague Center for Strategic Studies... loopt het bedrag op tot 63 miljard euro. Officieel moeten NAVO-land 2% van hun bruto binnenlands product... aan defensie besteden, maar veel landen, waaronder Nederland... zitten daar al jaren onder. Voormalig Vestia-topman Erik Staal is gisteren gearresteerd. Waarvan die verdacht wordt is niet duidelijk. Het zou niet rechtstreeks te maken hebben met de Vestia-affaire. Woningcorporatie Vestia ging in 2012 bijna failliet... doordat het bedrijf onder leiding van Staal riskante financiële producten had gekocht. Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada, heeft de Hoge Raad besloten. Canada wil hem vervolgen in verband met de zelfmoord van de 15-jarige Amanda Todd. Aydin C. zette haar onder druk via de webcam, net als tientallen andere meisjes. Vorige maand werd hij door een Nederlandse rechtbank veroordeeld tot 10 jaar en 8 maanden cel. In Brussel is de bestuurder van een busje opgepakt dat vannacht verongelukte met 15 mensen. Vijf mensen raakten zwaar gewond, onder wie twee kinderen. De bestuurder was aan het spookrijden en reageerde niet op stoptekens van de politie van Brussel. Hij zit vast op verdenking van mensensmokkel en gevaarlijk rijgedrag. Het dodental na de aanslag in de metro van Sint-Petersburg is opgelopen tot 14. Dat hebben de Russische autoriteiten bekendgemaakt. Er liggen nog ongeveer 40 mensen met verwondingen in het ziekenhuis... van wie een deel nog in levensgevaar verkeert. De autoriteiten zijn op zoek naar een 22-jarige student uit Kirgizië met een Russisch paspoort. De veiligheidsmaatregelen zijn door de aanslag opgeschroefd. Bij ingangen van metrostations is extra controle, soms met speurhonden. Het weer nog vrij zonnig met wat stapelwolken. Aan zee is er kans op mist. Het is 13 graden op de Wadden tot 16 of 17 in het zuiden en zuidoosten.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 Forces to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. Well, I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part.